Weggebruikers moeten er volgens Rijkswaterstaat en de Verkeersinformatiedienst wel op rekenen dat het drukker wordt dan, dan normaal... De ANWB verwacht juist een minder drukke ochtendspits, omdat de spits vorige week op sneeuwloze dagen ook rustig was. Het zou onder meer komen door het vorstverlet in de bouw. Het kan wel glad zijn, maar Rijkswaterstaat zegt voldoende zout te hebben om tot en met de avondspits te kunnen strooien. Ook de meeste treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling. Op verschillende plaatsen kunnen wel busdiensten uitvallen of vertraagd zijn. President Obama is niet van plan om troepen te sturen naar Jemen of Somalië. De zorgen over de activiteiten van Al-Qaeda in Jemen en Somalië zijn toegenomen sinds de mislukte aanslag van eerste kerstdag die in Jemen was voorbereid. Obama denkt nog altijd dat Al-Qaeda het gevaarlijkst is in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Het voetbalelftal van Togo is vannacht naar huis teruggekeerd. Het gebeurde ruim twee dagen na de aanslag op de spelersbus in Angola, waarbij drie mensen werden gedood. De spelers wilden alsnog meedoen aan de Afrika Cup, maar de president van Togo heeft hen overgehaald naar huis te komen. In Togo zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Maleisië is opnieuw een kerk met een brandbom aangevallen. Sinds vrijdag is dat al negen keer gebeurd. De aanslagen worden gepleegd door moslims die woedend zijn omdat ook christenen God Allah noemen. Het Hoge Rechtshof bepaalde onlangs dat dat mag. De kwestie dreigt de stabiliteit van Maleisië in gevaar te brengen. 60% is moslim, 9% christen. Rafael van der Vaart heeft gisteren in de Spaanse voetbalcompetitie waarschijnlijk een spierscheuring opgelopen. In de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Mallorca werd hij na 20 minuten uit de wedstrijd geschopt.